Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kap van koningin Beatrix aan Oman. Koningin Beatrix zou begin dit jaar een staatsbezoek brengen aan het land, maar dat ging niet door vanwege de onrust daar. Deze week werd bekend dat de koningin in januari alsnog gaat. De Tweede Kamer zet daar vraagtekens bij en vraagt zich af wat er is veranderd. Minister Roosendaal spreekt van ontwikkelingen ten goede op het gebied van de rechtsstaat in Oman. Dat wil niet zeggen, zegt hij, dat het allemaal perfect is, maar het is goed om er naartoe te gaan en erover te praten. De nieuwe Italiaanse premier Monti kan gaan regeren. In navolging van de Senaat heeft nu ook de Kamer van Afgevaardigden het vertrouwen in de regering uitgesproken. Monti wil ruim een jaar regeren tot de parlementsverkiezingen in 2013. Maar hij benadrukt dat het parlement uiteindelijk bepaalt hoe lang hij aan de macht blijft. Volgende week gaat Monti naar Brussel voor overleg met bondskanselier Merkel en president Sarkozy. De Beeld en Geluid Oeuvre Award is dit jaar toegekend aan televisiemaker Irene van Ditshuizen. Ze krijgt de prijs voor haar bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. Volgens de jury brengen haar documentaires en series een maatschappelijke discussie op gang. Van Ditshuizen was ook verantwoordelijk voor programma's als Reur en de talkshows van Ischa Meijer. De Oeuvre Award wordt in januari aan Van Ditshuizen uitgereikt tijdens de avond van Beeld en Geluid Awards. Het internationale klimaatpanel IPCC verwacht dat extreem weer steeds vaker zal voorkomen. De komende jaren zal vaker sprake zijn van heel strenge kou of orkanen. Volgens de VN-organisatie zullen aan het einde van deze eeuw steeds vaker warmte- en koude records worden gebroken. Binnenkort is in Durban in Zuid-Afrika een klimaattop waaraan bijna 200 landen meedoen. Het weer hier. Vanavond nevel en mist. Morgen begint zwaar bewolkt met mist, maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.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 Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaakem en af het Bunschoten 8 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 5. Op de A12 Den Haag richting Utrecht zijn bij knopen nu net de twee rijstroken dicht na een aanrijding. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft-Zuid 5 kilometer. A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 7. Een aanrijding op de A7 27 Utrecht-Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen staat 11 kilometer. Bij Huizen is de rechte reishok dicht.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 Het tweede uur. Live vanaf het Gasthuisplein. De Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5. Met normaal gesproken George van Dam, maar vandaag met DJ Zorro. Het is alweer de 21ste jaargang aflevering. Aflevering, even kijken, 46 van 18 november 2011. We hebben de eerste 20 eh, beste platen al gehad van de onderste kant. En we gaan ons nu focussen op de bovenste top 20. En eh, daar zitten natuurlijk verrassingen in, eh, zoals wie zal er op één staan? Is het Rihanna? Is het is het eh, Jason Deluro. Is het Coldplay? Blijf luisteren eh, naar de Euro Breakdown. En om vlak voor de klok van 5 uur weet je wie er op 1 staat. We hadden in het vorige uur al eh, drie nieuwe binnenkomers. Met op 39 Rihanna met Do You Die One. En op 36 David Jetta versus Jesse J met het nummer Repeat. En op de 33e plaats Tayo Cruz featuring Flo Rida met Hangover. De snelste stijger, dat was eh, niemand minder dan Avicii met Levels. Want die kwam, staat voor de tweede week erin. En die kwam binnen op 34 en staat nu op 24. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren, want de verrassingen zijn niet van de lucht. Down op vrijdag. Down op vrijdag.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 Op de 20e plaats. Komt van 24 Cobra Starship featuring Sabi. En op 19 Calvin Harris featuring Kellis met Bounce. Op 18 James Morrison met Slave to the Music staat er ook al 12 weken in en komt nu van 8. En jullie luisterden net naar Diana Blomfield featuring Lil Twist met Foolin op 17. Gauw door met Florida met Good Feeling. Komt van 18, staat op 16. then. They dat, zo zijn we dus geruisloos, nou dat kan ik bijna niet zeggen, geruisloos het tweede uur ingedraaid van de Euro Breakdown, jaargang 21ste aflevering, nee, jaargang 21, aflevering 46 van 18 november. Jullie hoorden achtereenvolgens op 16 in de kwam van 18 Flowrider met Good Feeling, gevolgd door wederom de beste DJ van de wereld, David Guetta featuring Saya met Titanium. En op 14, en die komt van 10, vinden we terug James Morrison, I Won't Let You Go.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 Tijd voor een overzichtje en dan beginnen we even op plaats 20. En dat is natuurlijk al voordat wij de top 10 in gaan duiken. Op 20 Cobra Starship featuring Sabi You Make Me Feel. En op 19 Kelvin Harris featuring Callis. En met nummer Bounce. Op 18 natuurlijk James Morrison, Slave to the Music. En op 17 Diane Blomfield featuring Lil Twist. Op 16 Flow Rida met het prachtige nummer Good Feeling. En op 15 wederom David Guetta featuring Shia. Op 14 vinden we James Morrison met het nummer I Won't Let You Go. En op 13 Brooke Fraser, Something in the Water. Op 12, je hoorde hem zojuist, uh, eh, LMFAO, Sexy and I Know It. En voordat we de top 10 induiken, hebben we hier nog even nummer 11. En ze komt van 13, Britney Spears met Criminal.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 This isn't everything are you. You are. Dat moet ik zeggen. This isn't everything you are van Snow Patrol. Zijn we de top 10 uh, eh, aangelangd. En wie staat er op 1? Zou dat Coldplay zijn? Zou dat Jason Derulo zijn? Of Tidian Lick misschien? Blijf luisteren. Ook het laatste half uur van deze 21ste jaargang, aflevering 46 van 18 november 2011. Over een half uur weten we het wie op 1 gaat staan. Op 9 vinden we terug wederom David Guetta featuring Nicky Minaj.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 Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They wanna know what I got till they read the wheel. I ain't trying, I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. En met uh, Pitbull op 8, featuring Mark Anthony, Rain Over Me, is het tijd voor het overzicht van de top 20 tot en met de top, tot de top 10. Op 20 Cobra Starship featuring Sabi. Op 19 Calvis Harris featuring Kellis met Bounce. Op 18 James Morrison, Slave to the Music. En op 17 Dion Blomfield featuring Lil Twist met Foolin. En op 16 het O oh zo mooie eh, Good Feeling van Flowrider. En op 15 David Jetta featuring Saya met Titanium. Op 14 wederom James Morrison met I Won't Let You Go. Op 13 Brooke Fraser, Something in the Water. Op 12 eh, LMFAO, Sexy and I Know It. Op 11 Britney Spears met Criminal. En op 10 Snow Patrol komt van 19 de snelle stijger ook. This Isn't Everything You Are met op 9 David Guetta. Featuring Nicky Minaj, Turn Me On. Met op 8 Pitbull featuring Mark Anthony. En op 7 Bruno Mars met Mary You. Die is alweer een beetje aan het zakken, want hij komt van 4. Tijd voor nummer 6. Tiddy en Lake, Keep Waiting. voor degenen die later hebben ingeschakeld, we zijn natuurlijk met de Euro Breakdown jaargang 21, aflevering 46 bezig. En het is vandaag 18 november. En jullie hebben het al gehoord, hè? jullie verwachten George van Damse stem. Maar helaas, hij is een weekendje, of helaas voor hem. Hij is lekker een weekendje met de familie weg naar Duitsland. Dus vandaar dat DJ Zorro de honneurs waarneemt. Maar hij heeft hem straks schema neergelegd. En nu staat er dat ik voor de tweede keer het weerbericht moet voorlezen voor diegenen die hebben, later hebben ingeschakeld. Nou, wat vandaag is, dat hebben jullie allemaal wel kunnen zien. En vanavond en komende nacht is het ook bewolkt en nevelig. En later wordt het ook weer mistig. Het koelt af naar een graad of 3, 4 en er waait een matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Ook morgen ligt het hoge drukgebied nog altijd boven de Balkan en het zorgt bij ons voor een zuid- tot zuidoostelijke aanvoer van vochtige lucht. We starten de dag dan ook weer grijs met nevel en mist. Maar in de middag is er wellicht ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 tot 10 graden. En voor diegenen die van jullie die toch zondag op moeten en niet hoeven uit te slapen, zondag verandert er weinig aan het heersende druk, drukverdeling. Het is opnieuw rustig herfstweer met in de nacht en ochtend mist en in de middag wellicht wat zonneschijn. De wind waait zwak uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Gauw terug naar de Euro Breakdown, want we zijn bij de top 5 aangelangd. En op nummer 5, dus niet op 1, vinden we terug. Hij komt van 12 en staat er al 6 weken in. En dan heb ik het over Ina featuring, featuring Juan Meyen Uno Momento. under rocks and breaking locks Just trying to find you I've been like a maniac, insomniac Five steps behind you Tell them other girls They can hit the exit check, please Cause I finally found a girl of my dreams Much more than a Grammy award That's how much you mean to me You could be my it girl Baby, you're the shit girl Loving you could be a crime Crazy how we did, girl This is it, girl Give me 25 alive then I'm dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys. They could lose your number, you're done. They don't get another shot, cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you, you be my on. girl. Baby, you're the shit, girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl. Give me 20. for me But felt so lonely in your company But that was love and to make us still Eh, dit nummer. Got, Gotchi versus Kimberly. Kimbra, somebody that I used to know. Naderen we de top 2. Is, wordt het Coldplay of wordt het Rihanna? Eerst gaan we eens even kijken naar eh, de top 10 tot dusver. Van 19 naar 10 gestegen. En op de tiende plaats Snow Patrol. This isn't everything you are. En van 6 eh, naar 9 is gegaan eh, eh, David Guetta versus Nicky Minaj. En op 8 hebben we Pitbull featuring Mark Anthony met Rain Over Me. En van 4 naar 7 gezakt Bruno Mars met Mary You. Van 11 naar 6 gestegen Tiddy en Lick Keep Waiting. En op van 12 naar 5 gestegen Ina featuring... Juan Megan. En op 4 vonden we terug, en die kwam van 5, Jason Deluro, It Girl. Op 3 van nummertje 1 gezakt. Gauthier features Kimbra. Somebody that I used to know. Wie wordt het? 1 of 2? Wordt het eh, Coldplay of wordt het Rihanna? Jullie horen het nu. asleep Het is zover. Je hebt het al, natuurlijk allemaal al wel geraden. Eh, niemand minder dan Coldplay staat op 2. En op niks minder dan op nummer 1 staat... Eh, wat, wat dacht je wat? Niemand minder dan... Rihanna featuring Calvin Harris. Het zit er weer op, de Euro Breakdown. Jaargang 21, aflevering 46 van 18 november. Volgende week is hij er weer. George van Dam, niet betrouwbaar, maar wel de moeite waard om ernaar te luisteren. Veel plezier met de nummer 1. Ze komt van 3, Rihanna featuring niemand minder dan Calvin Harris, We Found Love.